12 uur. Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Een Nederlands model zit vast in de Chinese stad Tianjin. Volgens de autoriteiten zijn haar papieren niet in orde. Wat er precies niet klopt is onduidelijk. De Nederlandse ambassade in de Chinese hoofdstad Peking is op de hoogte en duikt in de zaak. Nog zes andere modellen uit andere landen zitten ook vast. Het modellenbureau waar de Nederlandse vrouw bij is aangesloten is niet bereikbaar voor commentaar. Zelf heeft ze nog geen contact kunnen opnemen... omdat haar telefoon door de Chinese autoriteiten in beslag is genomen. FC Groningen-doelman Sergio Pat zit nog vast... nadat hij zondagavond werd opgepakt vanwege mishandeling in een trein. Volgens de politie is er twee keer aangifte gedaan tegen de keeper. Pat zou zich agressief hebben gedragen toen conducteurs hem een boete wilden geven. De trein werd stilgezet bij Kropswolde, waarna Sergio Pat werd aangehouden. FC Groningen wil nog niet op de zaak reageren. De club zegt zelf eerst alle feiten op een rij te willen zetten. In Londen is een Nederlander opgepakt toen hij een bezoek wilde brengen aan Buckingham Palace. Volgens de Britse politie droeg de 38-jarige man een sleutelhanger die leek op een stroomstootwapen. Toen hij zich daarmee meldde bij de ingang van het paleis werd hij meegenomen naar het bureau voor tekst en uitleg. Toen bleek dat hij niets kwaads van plan was, werd hij vrijgelaten. De politie wijst er wel op dat toeristen zich goed moeten informeren... over wat er volgens de strenge Britse wapenwetgeving allemaal verboden is om mee te nemen. Een Indiaanse zeiler die dagenlang op de oceaan dobberde... op een beschadigd zeiljacht is gered. Hij is opgepikt door een Frans patrouilleschip. De man deed mee aan een zeilrace solo rond de wereld. Zaterdag kwam hij 3000 kilometer van de kust van Australië terecht in een storm. Er werd een internationale reddingsactie op touw gezet.